Passagiers zagen vanochtend in de intercity van Roosendaal naar Zwolle een verdachte man. Hij droeg een wit gewaad met eroverheen een groene jas en riep dat hij een bom zou laten ontploffen. Ook maakte hij toespelingen op de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. Daarom werd, het station daarop werd het station ontruimd. Ook huizen, kantoorpanden en een deel van het paleis van justitie in de omgeving van het station werden ontruimd. Een woordvoerster van de NS zei vanochtend om 9 uur dat er in de trein een explosief was gevonden, maar de politie bevestigt dat niet. Die zegt er tot nu toe niets is gevonden en dat de zoekactie nog bezig is. Het kabinet is het eens over een reactie op het rapport van de commissie Davids. De brief gaat zo meteen naar de Tweede Kamer. Vicepremier Bos zei na afloop dat het niet makkelijk was om het eens te worden over een standpunt tussen mensen die het jaren oneens zijn geweest. Maar het is gelukt en daar ben ik opgelucht over, zei hij. Bos noemde het belangrijkste dat het kabinet niet zou afdingen op het werk van de commissie Davids en dat er lessen moeten worden getrokken voor de toekomst. Volgens Bos is er op een reeks punten geconstateerd dat dingen met de kennis van nu in 2003 beter hadden gemoeten. Bos zei dat het niet moeilijk was om dat toe te geven, maar wel om het op te schrijven. Vicepremier Rauwvoet wilde niet van moeizaam overleg spreken... maar vindt het wel goed dat het nu klaar is. Een maand geleden leidde het rapport bijna tot een kabinetscrisis. Het weer, het blijft vandaag droog. Eerst veel bewolking, maar in de loop van de dag ook geregeld zon.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 www.zfmzandvoort.nl live in Zandvoort. En jij bent erbij. some people just don't realize that, you know, when it's, when it's real, you know, it don't go bad. Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. Is wat ik zei tegen haar. Slaap, lekker ding, want jij is lastig.